Twee van hen raakten gewond. Ze zaten in een bus die bij een 17e eeuwse moskee stond, een populaire toeristische attractie. De twee zijn naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de Amerikaanse tv-zender CNN zijn het Taiwanese. Ze zouden buiten levensgevaar zijn. De schutters zijn voortvluchtig. De schietpartij roept vragen op over de veiligheid in New Delhi... waar over twee weken de Commonwealth Games worden gehouden. Het hoogtepunt van het bezoek van de paus aan Groot-Brittannië wordt vandaag de zaligverklaring van kardinaal Nielman. Dat was een Anglikaan die in het midden van de 19e eeuw overstapte naar de Rooms-Katholieke Kerk. Later op de dag keert de paus naar zijn vierdaagse bezoek terug naar Rome. Gisteravond zijn de zes mannen vrijgelaten die werden verdacht van het beramen van een aanslag tijdens het pausbezoek. Er zijn geen aanwijzingen gevonden die wijzen op het voorbereiden van een aanslag. De vermoedelijke Algerijnse straatvegers zouden zijn opgepakt nadat ze in de kantine grappen hadden gemaakt over een aanslag op de paus. Veel steden houden vandaag een autovrije dag. Onder meer in Den Haag, Rotterdam en Nijmegen zijn grote delen van de binnenstad afgezet. Amsterdam doet dit jaar niet mee. De autovrije zondag vormt de afsluiting van de Europese Mobiliteitsweek... waarin promotie is gemaakt voor wandelen, fietsen en zogenoemd kritisch autogebruik. De Zweden kiezen vandaag een nieuw parlement. De centrumrechtse coalitie van premier Reinfeldt hoopt genoeg stemmen te krijgen voor een nieuwe termijn. Mogelijk haalt de ultrarechtse partij Zweden Democraten voor het eerste kiestrempel. Deze anti-immigrantenpartij kan een machtsfactor worden als de regerende coalitie en de sociaal-democratische oppositie beide geen meerderheid behalen.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 En de New Cool Collective is een Nederlandse band. Hij werd opgericht in 1994 en bestaat uit Benjamin Herman op saxofoon... Anton Goudsmit gitaar, Joost Kroon op de drums... Frans van Dok percussie, Willem Friede keyboard en arrangeur... Jos de Haas percussie, Leslie Lopes bas en David Rockefeller trompet. Er bestaat ook een uitgebreidere band van 19 muzici en die gaan dan samen met de New Cool Collectors optreden. De bezetting eh, van deze grote slagorde is eigenlijk twee saxofoons, twee tenorsax, een baritonsaxofoon, bassaxofoon, viermaal trompet, drie trombones en een bastrombone. Gitaar, Fender Rhodes, percussie, conga's, drums en vocals. In 2000 won de band de Edison Jazz Award. We gaan eh, proberen om vinyl te draaien. En ik heb op de, echt op de draaitafel een hele oude plaat van Nina Simone liggen. Wild is de wind. We gaan het even proberen of alles technisch goed gaat. En mocht dat niet zo zijn, dan schakelen we gewoon de tweede cd in... met een prachtig nummer van eh, de bekende eh, Jimmy Smith. Maar laten we eerst eens gaan proberen. En anders Jimmy Smith. yourself. Like a leaf clear. Jimmy Smith was dat met Tushin Blues. We gaan nu over naar Art Blakey. Art Blakey ook wel Abdullah Ibn Buhaina genoemd. Hij werd geboren op 11 oktober 1919 in New York City en hij overleed op 16 oktober 1990. En het was een van de grootste Amerikaanse jazzdrummers en ook invloedrijkste jazzmuzikant. Blakey is met Kenny Clark en Max Roach de uitvinder van de bebop drumstijl. Blakey was echter niet alleen een drummer. Hij stond ook te boek als een groot bandleider. We gaan naar een heerlijk nummer van hem luisteren. Ik vind het echt heel prachtig. En het heet Yesterdays. Yesterdays. Het kende bezending van uh, Kenny Dorwell, trompet, Hank Moby op de Noorsax, Horace Silver piano, Duke Watkins op de bas en Art Blakey op de drums. En de opname stamt uit 1955 eh, november, opgenomen van 11 tot 23 tot de 23ste in Café Bohemia in New York. Ik heb er nog een van uh, Jazz Messengers. Wat meer dan 30 eh, jaar maakte Blakey albums en trad hij op met zijn band. Deze band was ontstaan uit een aantal bands die Blakey samen met Horace Silver leidde. Na vijf jaar verliet Silver de band en ging Blakey alleen verder. De band kreeg toen de naam Art Blakey en de Jazz Messengers. We gaan nu luisteren naar een nummer van een prachtige cd... met allerlei verschillende opnames. Niet alleen van Art Blakey, maar ook van Chad Baker, Don Bias enzovoort. Allemaal grote uit die tijd. Maar dit is wel ook een juweeltje. Art Blakey en de Jazz Messengers met Whisper Not. Art Blakey en de Jazz Messengers was dat. Jam, de titel van het nieuwste album van de Chaco Low. Eh, er is een Senegalese zanger en gitarist en percussionist. En dat betekent, nummer wat hij gaat spelen, vrede. het wordt gekenmerkt door zijn typische Dakar-sound. Een mix van West-Afrikaanse en Cubaanse muziek... met vleugjes afrobeat, highlife en reggae. Luister naar het prachtige met kippenvel om vloerste nummer Jam. Night en de Music. Pianist Bill Evans. En voor de pianoliefhebbers en de mensen van bassolo... die zijn, dacht ik wel, aan hun trek gekomen. Zangeres Nora Noor is van Somalische en Jemenitische afkomst... maar woont en werkt in Noorwegen. Dankzij haar broerige album Soul... staat ze in haar thuisland inmiddels bekend als de Queen of Soul. De rest van de wereld, ik denk het, zal ongetwijfeld snel volgen.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 Zo direct tot na het nieuws en dan nog een uur jazz. Mijn naam is Fred Koonsberg, presentatie.